Toen hij niet meer boven kwam, sloeg de vriend alarm... waarna duikploegen van de brandweer, de reddingsbrigade en Rijkswaterstaat een zoekactie begonnen... Na 20 minuten vonden ze de man. In kritieke toestand werd hij aan boord van een boot van Rijkswaterstaat gehaald, maar reanimatie mocht niet meer baten. Kardinaal Daneels stapt naar de Belgische justitie met een klacht over schending van de geheimhoudingsplicht. Hij is onlangs door justitie gehoord in het onderzoek naar seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. En hij is boos dat er feiten uit het onderzoek naar de pers zijn gelekt. Zo werd bekend dat op de computer van Daneels een naaktfoto van een meisje is gevonden. Later werd duidelijk dat het om een kunstfoto gaat... die automatisch werd gedownload bij het bezoeken van een culturele website. Maar volgens Daniels is de schade aan zijn reputatie al niet meer ongedaan te maken. De pc van Daniels werd onlangs in beslag genomen bij een huiszoeking... in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen. Uit het Bosnische dorp Nezuk zijn zo'n 5000 mensen vertrokken voor een mars naar Srebrenica. Daar is zondag de herdenking van de val van de moslimenclave, dan precies 15 jaar geleden. In juli 1995 werden in Srebrenica zo'n 8000 moslimmannen onder het toeziend oog van Nederlandse VN-militairen afgevoerd en later vermoord door het Bosnisch-Servische leger. Aan de wandeling doen onder andere moslims mee die de val van de enclave overleefden. Verwacht wordt dat zo'n 50.000 mensen de herdenking bij Srebrenica zullen bijwonen. Het weer, aan de kust wat bewolking, maar het blijft droog. Morgen zonnig en warm met 25 graden aan zee tot 32 graden in het oosten. Dit was het... En... Going back to the corner where I first saw you.